Van 5 uur. Mariette Krol De autoriteiten in Birma vinden dat ze niet verantwoordelijk zijn... voor de problemen met migranten op de golf van Bengalen. Een woordvoerder van de president zegt dat het land ook niet meedoet aan een top... over de bootvluchtelingen als het woord Rohingya in de uitnodiging staat. De vluchtelingen komen uit Birma, maar dat land erkent de moslimminderheid niet. Maleisië, Thailand en Indonesië hebben de afgelopen dagen zo'n 2000 vluchtelingen opgenomen. In de Amerikaanse stad Seattle is opnieuw gedemonstreerd tegen de plannen van Shell om te gaan boren in het Noordpoolgebied bij Alaska. Honderden betogers voerden actie in bootjes en kano's. Vrijdag werd ook al op het water gedemonstreerd tegen Shell toen een boorplatform in Seattle aankwam. De demonstranten zijn bang dat de olieboringen schade aanrichten aan de natuur. Het Mexicaanse Hoge Rechtshof heeft een school veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 38.000 euro voor het systematisch pesten van een leerling. Het is voor het eerst dat een school in Mexico hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Volgens de rechters is bewezen dat een lerares van een privéschool in de stad Metepec leerlingen ertoe aanzette om het klasgenootje van zeven te pesten en te slaan. De moeder van het kind begon de rechtszaak en kreeg gelijk. Het Hof wil met het vonnis een voorbeeld stellen, want pesten is een wijdverbreid sociaal fenomeen dat het welzijn van een minderjarige ernstig kan schaden, staat in het vonnis. Een deel van de kapotte straatlantaarns in de provincie Groningen wordt niet pas maandag, maar de komende dag al gerepareerd. Sinds donderdagavond wil de straatverlichting in een groot deel van de provincie overdag niet meer uit. Netbeheerder Enexis gaat 200 schakelklokken vervangen en hoopt daar maandagavond mee klaar te zijn.